Lot Lewin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix... gedenken Ruud Lubbers als een groot staatsman... met een indrukwekkend verantwoordelijkheidsgevoel. Dat schrijft het Koninklijk Huis in reactie op het overlijden van de oud-premier. Lubbers overleed vandaag op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam. Hij was de langstzittende premier van Nederland. De CDA leidde drie kabinetten van 1982 tot 1994. Premier Rutte noemt Lubbers een man van groot statuur en een staatsman van internationale allure. Een voormalig minister-president Wim Kok zegt dat hij erg bedroefd is. en noemt Lubbers een groot man aan wie Nederland veel verschuldigd is. De uitvaart is volgende week dinsdag in Rotterdam. In de verf op een brug over het Noord-Hollands kanaal is de kankerverwekkende stof chroom 6 aangetroffen. Het gaat om de brug in Sint Maartens Vlotbrug. Room 6 werd vroeger gebruikt tegen roest. De stof werd ontdekt tijdens een standaardcontrole voordat de brug gerenoveerd zou worden. Volgens de provincie is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel worden ook de ongeveer 50 andere provinciale bruggen op de stof onderzocht. De Telegraaf Mediagroep is op de vingers getikt door de rechtbank. Het mediabedrijf moet publicaties in Metro en de Telegraaf rectificeren... waarin Holleders advocaat Stijn Franke postbode van de Penose wordt genoemd. Holleder zou vanuit de zwaar bewaakte gevangenis in Vught toch contact onderhouden met de buitenwereld via zijn advocaat. Die bewering is volgens de rechtbank in Amsterdam onvoldoende onderbouwd. In Spanje zijn 36 spelers en 5 officials veroordeeld voor matchfixing. Een 2-1 zegen van Real Zaragoza zeven jaar geleden bleek te zijn gekocht. De spelers zijn voor zes jaar geschorst. Het weer dan nog, de bewolking neemt toe. In de loop van de avond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In het midden en oosten vallen er ook winterse buien... en is er kans op gladheid vannacht en morgenochtend.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 Waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English and my strength is soaking away to go waltzing Matilda. slide and the girls down by the strip tease shows go waltzing Matilda waltzing Matilda you'll go waltzing Matilda with me now I don't should have said that the streets ain't for dreaming now. Manslaughter, dragnets, and the ghosts that sell memories want a piece of the action anyhow. Go waltzing. And it's a battered old suitcase in a hotel someplace. And a wound that would never heal. No prima donnas, the perfume is on. An old shirt that is stained with blood and whiskey. And it's good to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda, too. Good Matilda. Ja, een prachtige live-uitvoering. Rod Stewart met de Tom Troward's Blues, zo heet het nummer. Prachtig. En eh, ik heb nog veel meer mooie muziek voor u meegenomen. Ik ga er toch nog eentje voor Susie Davis eh, in het verre Amerika draaien. Ze luistert mee. Ze is aan het werk. En ze zegt, eh, dankzij jou gaat het allemaal wat, wat lichter, mijn werk.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 We're after that same. my huckleberry friend, Moon River. And De maanrivier Natuurlijk prachtig gezongen door Andy Williams. Ook helaas al, eh, al overleden. Wist u dat Andy Williams trouwens, als het om kerstmuziek gaat... de grootste kersthit ter wereld had, luisteraars. It's the most wonderful time of the year. Kent het nummer vast. Dat was een van de grootste hits, eh, kersthits ooit. Nog, nog meer eh, gedraaid dan het bekende nummer van George Michael overigens. Ja, ik, ik, ga gewoon nog weer een gedichtje voordragen... wat ik, wat ik voor u heb opgeschreven. Want Muziek is eigenlijk emotie. En het volgende nummer eh, wat ik uh, eh, hierna ga draaien... is een nummer van Eva Cassidy. En het heet You Take My Breath Away. Oftewel, je, je neemt mijn adem weg. Mijn adem stokt als ik jou zie of, of jou hoor. Eh, als jij bij me bent. Nou, luister naar het volgende gedicht. Muziek is emotie. Sommige melodieën zijn verankerd in je ziel. Ze brengen je terug naar kostbare momenten. Toen je nog intens voor elkander viel. Wat is er gebeurd in al die jaren? Hoe onvoorspelbaar is soms het leven. Je ziet elkaar al lang niet meer. Maar die bijzondere melodieën, die zijn gebleven. En steeds wanneer die ene zanger of die ene zangeres begint te zingen... dan stokt je adem, heb je een brok in de keel... en je kunt je tranen maar nauwelijks bedwingen. Dan ontdek je hoe intens die ware liefde was. Die mooie tijd van toen. En stiekem droom je even weg. Dat je dat allemaal weer over zou mogen doen. It amazes me how strong the power. that you stay Ze was een uh, zeer veelzijdig zangeres. Zong jazz, zong country muziek. En ook muziek zoals u juist hoorde. You take my breath away. Oftewel, je hebt, jij, jij, stokt me adem. Als jij in mijn buurt bent, dan kan ik gewoon niet normaal meer ademhalen. Zo ben ik onder de indruk. Ja, het kan ook heel goed zijn dat u op zo'n Valentijnsdag... eigenlijk geen ruimte meer heeft voor een Valentijn. Omdat de Valentijn die u in uw leven had... ja, gewoon onlangs is, misschien is overleden en, en er niet meer is. En voor al die mensen die toch een beetje in dat rouwproces zitten... daar zeg ik tegen, dan pak dat album er maar weer eens uit de kast.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 Tenijs met foto van vroeger. Annemieke Vos, jij eh, hebt gevraagd om een nummer van Daniel uh, Sauleka. Een Nederlandse eh, zanger. Ik meen een Molukse zanger. Daniel Sauleka. En dat wilde jij graag horen in het tweede uur. Omdat je nog onderweg was. En ik wil het pas draaien eigenlijk als ik zeker weet dat je thuis bent. Dan draai ik het dan heb je het alsnog niet gehoord. Dus dat moeten we niet hebben. Dus Annemieke, laat even weten via Facebook of je inmiddels bent gearriveerd en inmiddels bent afgestemd op CMM Zandvoort... dan ga ik straks dat prachtige nummer van Dan eh, Daniel Sauleka voor je opstarten. Dat eh, beloof ik bij deze. Ondertussen gaan we genieten van een eh, zanger genaamd David Gates. En David Gates is de liedzanger van de groep Brad uit de jaren 70.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 En de zanger was dus David Gates. Ja, Annemieke die is inmiddels eh, thuis. En die heeft dus gevraagd om een nummer van Dan, eh, Daniel Sahuleka. Ik moet dat wel goed uitspreken. En nou is het zo dat dat nummer is heel erg moeilijk te vinden. Dus ik heb daar YouTube even voor moeten inschakelen. En er staan een hele hoop versies op van het nummer I Adore You. Want daar gaat het om. Uh, nou hoop ik dat ik de goede versie voor je heb uitgekozen, Annemiek. Uh, Oordeel zelf, hier komt hij. kijk Daniel Sahuleka. En het is jammer dat ik niet een, versie kan vinden eh, waar het geluid wat beter is. Want ik denk dat dit gewoon met een mobieltje eh, tijdens het concert, een live concert, is opgenomen en op YouTube geplaatst. Ik kan helaas eh, ook op andere muziekdragers geen live versie van dit nummer, of, of ook geen, geen recording van dit nummer vinden. Dat is erg jammer, want het is een mooi nummer. En ik hoop dat Daniel dat ook wel op een, op een eh, cd heeft opgenomen. Zodat we dat in de toekomst is eh, in een mooie versie kunnen draaien. Maar ik heb hem toch eh, graag voor Annemieke gedraaid, want ze had erom gevraagd. Nou, wat hebben we laatst gedaan? Oh ja, natuurlijk hebben we David Gates gehoord van de groep Red. Maar Brian Adams, dat is ook een, een meneer die bij de dames vooral erg veel indruk maakt. loving you. groots artiest eh, Brian Adams was dat met Please Forgive Me. Ik zou u willen vragen, luisteraars, luister eens naar de tekst van het volgende nummer. Het gaat over een oude man die tijdens zijn leven een wat jongere man tegenkomt... en hem voorziet van allerlei goede raad. En dat hij toch vooral niet in al die religie moet, eh, moet geloven. Dat hij eigenlijk zijn leven moet leven eh, naar eigen inzicht, zeg maar. Maar ja, dan ligt die oude man op sterven en dan komt die jonge man op bezoek. Luister maar naar de tekst, dan begrijpt u wat ik bedoel. Everyone has gone away. Can you hear me? Can you hear me? No one cared enough to stay. Can the sky, oh man, the birds have flown away, and no one came to cry, old man, goodbye. Dat was het stemgeluid, en u hoort het nog steeds, van Art Garfunkel. En u hoort op de achtergrond dat ik me inmiddels heb plaatsluisteraars naar, eh, naar de kust. Ik denk, nou, ik zit toch dichtbij. Dus laat ik die kant maar eens oplopen. Nou, dan <laughs> weet u vast wel wat er komen gaat, hè? Heeft u het geraden? Pas wel. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 Die zoeken elkaar ook op. Ja, wat dacht u? Zullen we een oudje doen van de Stones? Denkt u van ja, dan krijgen we rockmuziek. Nee, de mooie van de Stones. Deze. actuele werkje toe. Want ook eh, de afgelopen jaren of jaar zijn er mooie ballads verschenen.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 Ja, John Legend met eh, All of Me. Ik ga een eh, liedje draaien van mijn zoon Sven. Hij was hier 17 jaar. Hij zat op het Mendel College in Haarlem. En deed een actie, uh, organiseerde een actie voor World Child. En daar zong hij onder meer dit nummer. Another summer day is coming gone away in Paris and Rome. but I wanna go home. home, mm-hmm. home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. Wanna let me go home? And I've been keeping all the letters that I wrote to you each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat. You deserve more than another aeroplane, another sunny place. I feel lucky, I know. I just wanna go home. Let me go home. Let me go home. just too far from where you are. I gotta go home. Whoa. Oh. someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. Well, and I know just why you could not come along with me. But this was not your dream, and you always believed. come and gone away, and even Paris or Rome, and I wanna go. home. But let me go home. And I'm surrounded by a million people like and I'll be home tonight. And I'm coming back home. Ja, Sven Duif was dat. 17 lentes oud toen hij dit eh, opnam. Home van Michael Bublé natuurlijk. Dat kent u allemaal. Ja, eh, kijk op mijn klokje en uh, onverbiddelijk bijna weer 9 uur, dus dan komt het nieuws weer voorbij. Maar ik blijf nog een vol uur bij u, tot 10 uur met nog veel meer mooie ballads.